Visser met het NOS-journaal. In het zuidoosten van gedood. maakt maakte deel uit van de vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Hoeveel militairen zijn gedood is onduidelijk. Oeganda zegt vier. Volgens de vredesmacht waren het er 59. De vredesmacht heeft de steun van de VN... en moet de Somalische regering helpen het land stabiel te maken. Terreurgroep Al-Shabaab heeft banden met Al-Qaeda... en wil in Somalië de sharia invoeren. Bij een aardverschuiving in het noorden van Italië zijn twee doden gevallen. Het zijn een man en een vrouw uit Zwitserland. Hun auto werd tientallen meters meegesleurd en bedolven onder rotsblokken. Bij lawines in de Alpen komen geregeld mensen om het leven. Het gaat dan vaak om sneeuwlawines. Zaterdag kwamen in dezelfde gebied Italië twee mensen in een sneeuwlawine om het leven. De beschieting vannacht van een café in de Amsterdamse wijk De Pijp was een op zichzelf staand incident, zegt de politie. Zoals het er naar uitziet had het niets te maken met het geweld in de onderwereld van de laatste tijd. Aan het begin van de nacht vuurde een man vanaf de straat een aantal schoten af op het café. Twee bezoekers raakten ernstig gewond en één van hen is geopereerd. Zijn toestand is stabiel. Volgens de politie is er een gewoon vuurwapen gebruikt, geen automatisch wapen. Na de schietpartij ging een scooter met één of twee mensen er met hoge snelheid van door. Politie is op zoek naar de verdachte. Vannacht werden er in een andere wijk, Geuzenveld, ook enkele kogels afgevuurd op een café. Daar raakte niemand gewond. Het luchtalarm dat normaal op de eerste maandag van de maand om 12 uur afgaat, wordt vandaag niet getest. De sirenes blijven stil omdat het tweede paasdag is. Vorige maand waren de sirenes op veel plekken ook niet te horen. Dat kwam doordat veel digitale klokken achterliepen. Volgende maand is het luchtalarm gewoon weer te horen.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 got the keys, baby En naast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde streep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 en slaap should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 再。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 Have a good, have a good time. Music, let go.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 time girl girl, just leave it to me and Take your time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 somebody side you